Potsch wilde in Nederland terechtstaan, maar de rechter in Den Haag bepaalde dat justitie niet om zijn uitlevering hoefde te vragen. Dat gebeurde dus ook niet. De Transavia-piloot werd vorig jaar op het vliegveld van Valencia opgepakt. Het Spaanse Hoge Rechtshof had in januari al zijn goedkeuring gegeven voor de uitlevering van Potsch. Luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines is het niet eens met de sommige conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad presenteerde vanochtend het eindrapport over de Schiphol-crash, waarbij vorig jaar negen mensen om het leven kwamen. Volgens de onderzoeksraad hebben de piloten een aantal cruciale fouten gemaakt. Maar Turkish Airlines zegt dat de piloten adequaat reageerden op waarschuwingssignalen. Het probleem zat volgens de luchtvaartmaatschappij in de koppeling van de radiohoogtemeter en het automatisch gaspedaal. De autoriteit Financiële Markten waarschuwt consumenten die beleggen in grond. Aanbieders van grondbeleggingen beloven de beleggers vaak hoge winsten, maar die worden volgens de AFM meestal niet gehaald. De aanbieders speculeren vooral op wijzigingen van bestemmingsplannen als de bestemming van een stuk grond bijvoorbeeld verandert van landbouw naar woningbouw, wordt het veel meer waard. Op een Noors cruiseschip is voor de derde keer dit jaar het norovirus uitgebroken. Bijna 100 passagiers zijn besmet en moeten overgeven of hebben diarree. Bijna 50 mensen zijn geïsoleerd van de rest van de passagiers. Het cruiseschip is met 2000 mensen aan boord van Oslo op weg naar Amsterdam. Wielrenner Oscar Freire doet niet mee aan de Ronde van Italië, die zaterdag in Amsterdam begint. De sprinter van de Rabobank ploeg heeft vanmorgen uitgebreid getraind, maar bleek toch te veel last te hebben van ontstoken luchtwegen. De Spanjaard wordt vervangen door Steven Kruiswijk. Het weer. Vanavond bewolkt. Vanuit het oosten vrijwel overal kans op regen. Morgen ook bewolkt en regenachtig. Het is met 8 tot 10 graden vrij fris. Na morgen iets hogere temperaturen. Maar het blijft wisselvallig. 对头。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 van Zandvoort, op 106.9 CFFM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 Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it.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 Nachtzuster, oh, oh, oh. nachtzuster. De pijn, de Nachtzuster, nachtzuster. go ain't easy. I'm hanging on to growing cold. While my mind is leaving talk, talk is cheap. Give me a word you can. not thinking on the other, always thinking something more. is just around the corner. Talk, talk is cheap. Give me your word. You can, keep, you can.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 live in Zandvoort. En jij bent erbij. double rhyme, double on a heavenly level. Bang the brakes, turn up the double. Radical mind, day and night, all the time. 714, flies the line. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, Don't say I'm fresh. When my voice goes through the rest of the mic, revolt that I am holding. will attack, and you don't want that. Vai!